Levi van Eck met het NOS-journaal. Turkije heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen in Noord-Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in het gebied in bijna anderhalf jaar. Volgens het observatorium viel een straaljager doelen aan in een regio die in handen is van Koerdische milities zoals de IPG. Er wordt al enige tijd gevochten om het gebied in Noord-Syrië tussen deze milities en door Turkije gesteunde strijdgroepen. Voor GroenLinks komen Kouter Bouchalikt en Lisa Westerveld met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Dat melden ze zelf op Twitter. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas vrijdag bekendgemaakt. GroenLinks krijgt waarschijnlijk acht zetels. Bouchalikt en Westerveld stonden op plaats 9 en 10. De 27-jarige Bouchalikt raakte eind vorig jaar in opspraak... omdat ze betrokken was bij een islamitische jongerenorganisatie... die banden zou hebben met de omstreden moslimbroederschap. Ze heeft afstand genomen van hun gedachtegoed. Huisartsen in Gelderland zijn vandaag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. Eigenlijk zouden pas maandag de eerste prikken weer worden gezet... maar in Gelderland lagen nog genoeg vaccins op voorraad. Het vaccineren werd vorig weekend stilgelegd... na internationale meldingen van bloedstolsels bij mensen die een eerste prik hadden gekregen. Na een positief advies van het Europese medicijnagentschap EMA... besloot minister De Jonge dat het prikken hervat kon worden. Door de stop zijn ongeveer 200.000 afspraken verzet of afgezegd. Schrijfster Astrid Roemer krijgt als eerste Surinaamse auteur... de prijs der Nederlandse letteren... Volgens de jury slaagt ze erin om thema's zoals corruptie, spanning, schuld en kolonisatie... te verbinden met de kleine geschiedenis. Roemer wint 40.000 euro. In oktober zal de Belgische koning Filip haar in zijn paleis in Brussel ontvangen. Het weer.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 We kunnen hangen als een poster, brengen, no low, babe. Deze houdt van Henny, deze is niet van die roze. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame. Hier op de streets is een murdani. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murdani. Ik zag er Ik dacht alleen maar, mm, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd 501 Ik dacht alleen maar, ah, that's baby Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik rude, maar mijn route is geen liefheid aan Dus kom je tegen me aanstaan?